Levi van Eck met het NOS-journaal. De moord op een klusjesman deze zomer in Beuningen was een vergissing. Na onderzoek blijkt dat de man van 49 uit Nijmegen... het slachtoffer was van een persoonsverwisseling... bevestigde de politie na een bericht van de Telegraaf. De man ging afgelopen juli voor een schildersklus naar Beuningen. Toen hij uit zijn auto stapte schoten twee mannen hem dood... en daarna sloegen ze op de vlucht. Het is niet duidelijk wie wel het doelwit van de daders was... Volgens de politie had het slachtoffer geen criminele banden. Ouders maken zich steeds meer zorgen over het schermgebruik en gamegedrag van hun kinderen. Verslavingsinstellingen en ouderorganisaties krijgen er in coronatijd meer vragen over dan anders. Volgens een groot platform voor computerspellen werd er vorig jaar 50% meer gegamed dan in 2019. Of corona ook daadwerkelijk leidt tot meer gameverslaving is volgens deskundigen nog niet te zeggen. Dat blijkt pas als jongeren hun normale ritme en leefpatroon weer oppakken. Deskundigen adviseren ouders dan ook om niet te streng te zijn op schermgebruik. De Duitse vluchtelingenorganisatie Sea-Watch heeft dit weekend naar eigen zeggen 317 migranten gered op de Middellandse Zee. De tocht van de kust van Noord-Afrika naar Europa is zeer gevaarlijk. Volgens de Verenigde Naties kwamen vorig jaar 1200 migranten om op de Middellandse Zee. In een flat in Breda zijn vanmiddag een man en een vrouw aangevallen door hun eigen hond. Het beest was zo agressief dat ze hem opsloten in de gang. Daardoor was ook de uitgang van de flat geblokkeerd en dus konden ze niet meer weg. Uiteindelijk heeft de brandweer de gewonde eigenaren met een hoogwerker uit het pand gehaald. De vrouw is met ernstige bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. De man was er minder slecht aan toe. De dierenarts heeft de agressieve hond laten inslapen. Het weer vannacht eh, kan het weer mistig worden. Het koelt af naar 3 tot 1 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 12 graden. Dinsdag en woensdag is het zacht en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Lelystad Noord 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging en 5 minuten extra reistijd op de N9 Den Helder Alkmaar tussen Schorel en Bergen.